een voorspoedige start. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De politie begint vandaag met het opsporen van verdachten door gezichtsherkenning. Gezichten van verdachten kunnen worden vergeleken met die van bekenden van de politie. Er staan meer dan 800.000 gezichten in de databanken die agenten kunnen raadplegen. Iedereen die is opgepakt voor een misdrijf waarop minimaal één jaar cel staat, komt erin. Privacydeskundigen zijn kritisch over de nieuwe opsporingsmethode. Amerika gaat maatregelen nemen tegen Rusland vanwege mogelijk gerommel met de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dat heeft president Obama gezegd in een interview. Volgens het Witte Huis en de CIA hebben Russische hackers tijdens de campagne ingebroken bij belangrijke instanties van de Democraten. Ook werden er duizenden documenten uit de mail van Hillary Clintons campagnechef op internet gezet. In Maastricht is de Koning Willem-Alexander-tunnel geopend. Automobilisten op de A2 kunnen nu in drie minuten onder de stad door. De A2-tunnel is de eerste tunnel in Nederland die uit twee lagen bestaat. De onderste laag is voor het doorgaande verkeer dat langs Maastricht wil rijden. De bovenste buizen zijn voor het lokale verkeer dat de A2 op of af wil. De man die vorig jaar negen zwarte kerkgangers doodschoot in South Carolina... is schuldig aan racistische moorden. Dat is het oordeel van een Amerikaanse jury. De 22-jarige Dylan Roof wilde met de moordpartij in Charleston... een rassenoorlog in Amerika veroorzaken. De aanklager heeft al gezegd dat hij de doodstraf zal eisen tegen de schutter. Volgende maand gaat het proces verder. Het Feyenoord moet het in de kwartfinales van de KNVB-beker opnemen tegen Vitesse. De wedstrijd tussen de koploper en de nummer 8 van de eredivisie wordt gespeeld in Arnhem. Bij de loting werd FC Utrecht aan Cambuur gekoppeld. De club uit Leeuwarden schakelde Ajax gisteravond uit na een 2-1 overwinning. AZ treft Heerenveen in de volgende ronde en FC Volendam krijgt Sparta op bezoek. Het weer, vanochtend trekt de mist langzaam weg.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 en stuur je allemaal fijn.